De doeken worden nu in containers en vrachtwagens geladen en de ramen van het museum zijn afgeplakt. De collectie was bij ABN AMRO in onderpand gebracht en daar stonden leningen tegenover, onder andere voor de nieuwbouw van het museum. De perikelen bij DSB lijken weinig invloed te hebben gehad op AZ. Dat speelde in de Champions League thuis met 1-1 gelijk tegen Arsenal. David Mendes da Silva maakte ver in blessuretijd de gelijkmaker. AZ staat nu derde in de pool. De chauffeur van de bus die gisteren in Spanje verongelukte met leerlingen en docenten van het Canisius College is voorwaardelijk vrijgelaten. Omdat hij verdacht blijft van dood door schuld moet hij zich wel om de twee weken melden bij de Spaanse ambassade. Het kan nog maanden duren voor hij moet voorkomen. Agnes Jongerius is gekozen tot machtigste vrouw van Nederland. Het maandblad Opzij koos de voorzitter van de FNV uit de lijst van 100 vrouwen. Ook genomineerd waren eurocommissaris Nelly Kroes en de directievoorzitter van staalbedrijf KORES, Marjan Oudeman. Tegen de Franse oud-premier de Villepin is een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist en een boete van 45.000 euro. De Villepin wordt ervan verdacht dat hij in 2004 zijn politieke rivaal en partijgenoot Sarkozy heeft zwart gemaakt met vervalste documenten om hem te kunnen verslaan in de strijd om de presidentskandidatuur. De Villepin ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. De maker van het beste doelpunt van het jaar krijgt in vervolg van de Wereldvoetbalbond FIFA de Ferenc prijs. De prijs is genoemd naar de legendarische speler van het Hongaarse elftal en Real Madrid. De laatste twee weken van november kan er op internet op het mooiste doelpunt worden gestemd. Het weer, morgen overdag droog met tijd, van tijd tot tijd zon. Er staat een oost- tot zuidoostenwind, kracht 4 tot 6. Het wordt 11 tot 15 graden.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 Ze steeg voor haar een hutte van bonen, liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en heid. Hier haast 1500 verrode maatschappij leiden met onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor keer kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd zijn ijs van stenen, nou dat hulp ze geheeld. Uit eten dat ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het hier haast honderd, een naaie voorbij. Ze boeren love is king.